De Tweede Kamer wil een strengere screening van asielzoekers. Een Kamermeerderheid vindt dat de controle op moslimextremisme onder nieuwe asielzoekers een stuk beter moet, schrijft de Telegraaf. De partijen hebben vele kritiek op het huidige beleid van minister van de Stuur. Volgens de krant willen politici dat inlichtingendienst AIVD e nieuwkomers standaard gaat screenen op terrorismeverdenkingen. Uit een in december gepubliceerd rapport bleek dat asielzoekers bij binnenkomst onvoldoende worden gecontroleerd. De dader van de dodelijke schietpartij in een nachtclub in Istanbul is opgepakt, melden Turkse media. De Oezbeek Masharipov werd samen met zijn zoontje van vier gearresteerd bij een politieinval in een huis in een verre buitenwijk van Istanbul. Bij de aanslag tijdens de nacht van de oud nieuw vielen 39 doden. De Turkse krant Hurriyet meldt dat Masharipov zich heeft verzet bij zijn arrestatie. Volgens zender NTV verbleef hij bij een vriend die afkomstig is uit Kirgizië. De vriend en drie anderen zouden ook zijn gearresteerd. Het vierjarige zoontje is onder toezicht geplaatst. De politie zou al vijf dagen op de hoogte zijn geweest van de schuilplaats... maar wilde eerst ontdekken met wie Masharipov in contact stond. Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd om de tweede ronde te bereiken van de Australian Open. Hij verloor van Alexander Zverev. De 19-jarige Duitser is als 24ste geplaatst in Melbourne en wordt gezien als de toekomstige nummer 1 van de wereld. Hazen verloor de eerste set, won er daarna twee... en had toen kans om het af te maken in de vierde set... maar verloor alsnog in vijf sets. Het weer in het Middelland is het lokaal min 8. Aan zee vriest het een graad of 2.